Levi van Eck met het NOS-journaal. Het totaal aantal vastgestelde coronabesmettingen is wereldwijd de 30 miljoen gepasseerd. Rond 1 uur vannacht meldde de database van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit... iets meer dan 30 miljoen positieve testen sinds het begin van de coronacrisis. De meeste besmettingen zijn in de Verenigde Staten vastgesteld met meer dan 6,6 miljoen. India volgt met ruim 5 miljoen positieve testen... Het wereldwijde dodental stijgt richting het miljoen. Er zijn tot nu toe 943.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De Tweede Kamer wil dat het kabinet regelt dat ook werknemers in de kinderopvang voorrang krijgen bij het afnemen van een coronatest. Het kabinet wilde het alleen voor onderwijspersoneel en zorgmedewerkers. De Tweede Kamer vindt dat kinderopvang ook bij de vitale sectoren hoort... en dus net zo behandeld moeten worden als werknemers in de zorg en het onderwijs. In de Kamer ontstond onrust over een uitgelekte brief in handen van Trouw... waarin staat dat de GGD's niets zien in de voorrangsregeling... voor leraren en zorgmedewerkers. De helft van de mantelzorgers voelt zich overbelast... omdat professionele zorg is afgeschaald vanwege de coronacrisis... Dat meldt belangenvereniging Mantelzorg NL. Mantelzorgers moesten meer taken op zich nemen... omdat in maart veel professionele hulp stopte. In juni kon alle zorg weer worden opgestart... maar nog steeds is niet alles op het oude niveau. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de coronanoodpakketten voor bedrijven. Dat bleek aan het einde van de algemene politieke beschouwingen. Over de plannen van het kabinet voor volgend jaar... Linkse oppositiepartijen hopen nog wel op enkele aanpassingen... Ze willen bijvoorbeeld een werkgarantie voor werknemers... die vanwege de coronacrisis worden ontslagen. Het weer, het is helder, minima tussen de 6 en 10 graden. Overdag opnieuw zonnig, het wordt dan 19 tot 25 graden.